Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Obama aanvallen op ISIS-strijders in het noorden van Irak. Ook worden er voedselpakketten gedropt in de bergen waar tienduizenden vluchtelingen zich schuilhouden. De luchtaanvallen zijn volgens hem nodig omdat de levens van Amerikanen op het spel staan. Net als die van veel onschuldige burgers die zijn gevlucht. Obama benadrukt dat er geen militairen naar Irak worden gestuurd. Eind 2011 kwam er officieel een eind aan de Amerikaanse militaire missie in Irak. Israël en Hamas zijn het nog altijd niet eens over verlenging van het bestand dat dinsdag inging. De overeenkomst eindigt vanochtend om 7 uur. Egyptische onderhandelaars zijn er niet in geslaagd Israël en de Palestijnen nader tot elkaar te brengen. Hamas blijft eisen dat er een eind komt aan de blokkade van de Gazastrook. De beweging dreigt met nieuwe beschietingen. Israël is bereid het bestand te verlengen. Premier Netanyahu zegt dat Israël hard terugslaat als Hamas de beschietingen hervat. Het ebola-virus in West-Afrika is mogelijk opgedoken in Benin. De minister van Volksgezondheid zei op televisie dat een Nigeriaanse man met de verschijnselen van ebola in het ziekenhuis is opgenomen. Het is nog niet duidelijk of hij inderdaad is besmet. Volgens persbureau Reuters ontstond na de mededeling paniek onder de bevolking van Benin en wordt er voedsel gehamsterd. Tot nu toe is ebola vastgesteld in vier West-Afrikaanse landen. Guinea, Sierra Leone, Liberia en Nigeria, het buurland van Benin. In Amsterdam is Christina deutekom overleden. Ze was een van Nederlands grootste sopranen. Deutekom kreeg belangrijke prijzen, onder meer voor haar uitvoering van Koningin der Nacht uit Die Zauberfleuten van Mozart. Deutekom maakte zaterdag een ongelukkige val, raakte in een coma en overleed in het huis.